uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de buurt van het Groningse dorp Finsterwolde... heeft de politie gisteravond een grote zoekactie gehouden... naar twee ontvoerde kinderen. Die heeft voor zwer bekend niks opgeleverd. Er werd gistermiddag een Amber Alert uitgegeven voor de jongen van 10 en het meisje van 8. Ze zouden zijn meegenomen door hun vader, een man van 67. Israël gaat per direct weer humanitaire hulp toelaten in Gaza. Premier Netanyahu zegt dat het gaat om een basishoeveelheid voedsel. De afgelopen 2,5 maand liet Israël helemaal geen hulp meer toe. Daardoor zijn volgens hulporganisaties de voedselvoorraden nu op. Tienduizenden kinderen zijn al ondervoed. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza, melden lokale nieuwszenders. Journalisten ter plekke zeggen dat er zeker tien doden zijn. Het leger van Israël is sinds enkele dagen bezig met een nieuw offensief... en voerde ook de afgelopen nachten zware bombardementen uit. In Gaan Yunis en Nusayrat zouden tenten zijn aangevallen met drones. De hoogste VN-mensenrechtenchef noemt het nieuwe Israëlische offensief een etnische zuivering. De Amerikaanse oud-president Biden heeft prostaatkanker. Het gaat om een agressieve vorm. Volgens zijn kantoor is de kanker wel gevoelig voor hormonen... wat betekent dat een behandeling goed mogelijk is. De 82-jarige Biden en zijn familie kijken nu wat de opties daarvoor zijn. President Trump, die nog geregeld uithaalt naar zijn voorganger... wenst hem een spoedig herstel toe. En ook oud-vicepresident Kamala Harris spreekt haar steun uit... en noemt Biden een strijder. In een loods in Koevoorde in Drenthe woedt een grote brand. Omwonenden worden in een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. De brand brak even na drie uur vannacht uit. Hoe die is ontstaan is nog niet bekend. In de loods zit een bedrijf dat hout verwerkt. Het weer, hier en daar nog wat mist, maar later op de dag volop zon.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 Israël gaat in Gaza per direct weer wat hulpgoederen toelaten. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het gaat om een basishoeveelheid voedsel. Israël houdt al meer dan twee maanden alle hulp in de Gazastrook tegen. De VN zei eerder dat voor heel Gaza hongersnood dreigt. Het is nog niet duidelijk of de zoekactie naar twee vermiste kinderen in Groningen gisteravond iets heeft opgeleverd. De politie zocht naar het jongetje van 10 en meisje van 8 in de buurt van het dorp Finsterwolde. Ze zijn waarschijnlijk meegenomen door hun vader. En het was een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Roemenië. Maar het land heeft gekozen voor een pro-Europese presidentskandidaat, Nico Jordan. Hij haalde bij de verkiezingen 54% van de stemmen. Het weer, hier en daar nog wat mist. Later volop zon en droog bij 18 tot 22 graden.